Vooral Negens met het NOS-journaal. Duitsland stuurt opnieuw een Patriot luchtafweersysteem naar Oekraïne. Daarmee moet het land zich beter kunnen verdedigen tegen Russische luchtaanvallen. Duitsland leverde eerder al twee Patriot-systemen. In het oosten van Oekraïne heeft Rusland het aantal luchtaanvallen de laatste tijd fors opgevoerd. Daardoor is er een grote behoefte aan extra luchtafweersystemen, zegt de Oekraïense opperbevelhebber Sirski. Oekraïense president Zelensky heeft westerse leiders al herhaaldelijk om meer Patriots gevraagd. Iran heeft een schip gekaapt in de straat van Hormuz, de zee tussen Iran en de Verenigde Arabische Emiraten. Commando's van de Iraanse revolutionaire garde werden met een helikopter op het dek gezet, waarna het schip koers zette naar Iran. Volgens Iraanse staatsmedia heeft het schip een band met Israël. De spanningen tussen die twee landen lopen al dagen op. In het westen wordt gevreesd voor een Iraanse aanval in Israël. Of deze actie te maken heeft met de opgelopen spanningen is niet duidelijk. Joost Klein gaat volgende maand gewoon naar het Eurovisie Songfestival in Zweden. Een aantal acteurs, artiesten en schrijvers had gisteren in een open brief hem opgeroepen om het Songfestival te boycotten vanwege de deelname van Israël. Klein zegt dat hij hun pijn hoort, maar dat het een te groot dilemma is om op hem af te schuiven. Als hij wereldleider was, had Klein al lang wat gedaan, zegt hij. PSV heeft opnieuw een stap gezet naar het landskampioenschap in de eredivisie. In Eindhoven werd vanmiddag simpel gewonnen van hekkensluiter Vitesse. Het werd 6-0. Alleen in het eerste halfuur boden de Arnhemmers enigszins tegenstand. Daarna was het in korte tijd 3-0 en was de wedstrijd voor rust al beslist. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat regenen. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Bij een vaak matige westenwind wordt het niet warmer dan 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog steeds een lange file op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam... tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10. Daar moet je nog een half uur geduld hebben. Het is ook nog wat drukker bij de Keukenhof op de N208... en op de A10 Noord bij Amsterdam heb je bijna 10 minuten tijdverlies.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 every day think you can rock my world. Bring all the girls to the men with clout. And then we'll see who can bust who out. If I had the chance to get with you, there's nothing in the world that I can't do.